7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In de Zeeuwse badplaats Renesse zijn vannacht zo'n 75 Duitsers opgepakt... na een massale vechtpartij. De groep keerde zich tegen de politie toen die iemand wilde aanhouden vanwege mishandeling. Tenminste twee agenten raakten gewond. Een van hen werd met een bierpul op het hoofd geslagen. De Zeeuwse politie zoekt getuigen. In Rotterdam is een grote lekkage ontstaan in de markthal. Bij woningen boven de overdekte versmarkt is een leiding gesprongen... waardoor er water naar beneden komt, de hal in. Het gat is nog niet gevonden. Monteurs hebben de hoofdkraan dichtgedraaid waardoor de lekkage afneemt. Het water is onder meer terechtgekomen in winkels en elektraruimtes. De brandweer probeert kortsluiting te voorkomen. President Obama noemt de ontmoeting die hij gisteravond had met zijn Cubaanse ambtgenoot Castro historisch. De twee mannen spraken in Panama voor het eerst onder vier ogen met elkaar. Castro noemde de ontmoeting openhartig en vruchtbaar. Premier Rutte, ook in Panama, noemt de toenadering tussen de voormalige aardsvijanden goed voor de hele regio. Activisten van Greenpeace hebben hun protestactie op een olieplatform van Shell dat naar de Noordpool wordt gesleept beëindigd. Volgens Greenpeace zullen boringen in het Noordpoolgebied leiden tot een ramp. Shell was naar de rechter gestapt om een einde aan de actie te maken. De Greenpeace-activisten besloten uiteindelijk zelf het boorplatform te verlaten... omdat er hoge golven op komst waren. Vandaag wordt herdacht dat concentratiekamp Westerbork 70 jaar geleden werd bevrijd. Bij de herdenking zijn twee gerestaureerde Duitse goederenwagons te zien. De directeur van het herinneringscentrum zegt dat de wagons zijn aangeschaft omdat ze een icoon zijn van de jodenvervolging. De herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork is vanmiddag live te zien op NPO 2. Het weer, er is een kleine kans op mist. Later vandaag schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt ongeveer 14 graden. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten.